Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is een verdachte opgepakt voor twee mishandelingen op Mallorca. Het is een man van 19 uit Hilversum. Hij is niet opgepakt voor de dodelijke mishandeling van Carlo van 27 uit Waddingsveen... maar voor het schoppen van een vriend van Carlo. En voor het schoppen van iemand anders eerder op de avond, zegt het Openbaar Ministerie. We hebben beelden van de horecagelegenheid van de eerste gebeurtenis. En daarop is op beelden te zien dat een slachtoffer op zijn hoofd wordt geschopt. En degene die dat doet, daarvan denken wij dat dat de vanochtend aangehouden verdachte is. Van de tweede gebeurtenis zijn er ook beelden. Die beelden zijn wel van een stuk mindere kwaliteit en er is ook veel minder op te zien. Daarop is eigenlijk alleen geweld te zien tegen de vriend van het overleden slachtoffer. Dus niet van het schoppen van Carlo. Het OM roept iedereen die iets gezien heeft opnieuw op om het te melden. Louis van Gaal wordt opnieuw de bondscoach van het Nederlands elftal. Het zat eraan te komen, het moest eigenlijk alleen nog definitief bekendgemaakt worden. Het heeft de KNVB nu gedaan. Over vier weken speelt Oranje tegen Noorwegen voor de kwalificatie voor het WK. Stuur jij wel eens juicy foto's via WhatsApp? Je kan straks foto's en video's sturen die verdwijnen nadat de ontvanger ze heeft gezien. Lijkt dus een beetje op Snapchat. De nieuwe functie moet zorgen voor meer controle over je privacy... Nu worden foto's en filmpjes die je krijgt via de app vaak automatisch opgeslagen in je filmrol. En dit meisje heeft een topvakantie op de camping in Spankeren in Gelderland. Bij kampvuur gaan we dan marshmallows roosteren en dan, daarna gaan we ook slapen. We gaan hier ook nog spelen en als je wil kun je zwemmen in het bad. 44 kinderen mogen gratis vakantie komen vieren op een boerderij. De boer en een paar vrijwilligers willen kinderen uit arme gezinnen een leuke paar dagen bezorgen. Wij vinden dat deze kinderen ook verdienen om op school te komen te zeggen van... Hè, oh, wij zijn ook een keer op vakantie gegaan en uh, verplaatsen altijd altijd vriendinnen die met hele leuke verhalen komen... vinden wij dat alle kinderen dat verdienen. Zijn de ouders hartstikke blij mee. En de kids vinden het ook heel... Leuk. Waarom? Omdat dit mijn eerste dag is dan ik ga kamperen. Heb ik het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag hier en daar een buitje, soms met onweer. Het is 21 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Het Zandvoort Museum. Landschap betekent landstreek, landelijke omgeving, schilderstuk, geschilderd landschap. De waarde van het landschap staat centraal. Na jaren van grootschalige ontwikkelingen... waarbij steeds meer landschap werd opgegeven voor stedelijke uitbreiding... infrastructuur, industrieterreinen en energieparken... lijkt het tijd voor bezinning. We hebben ons landschap hard nodig voor onze voedselvoorziening, recreatie, ademtocht en diversiteit. Voor kunstenaars is de inspiratie zowel als model. Kunstenaars leggen al eeuwenlang het landschap vast. Tot 15 augustus, 4 uur middags, het Zandvoorts Museum. En we gaan door met Johnny Cash, I Walk the Line.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 For you, I know I'd even try to turn the tide because you're mine. I walk the line. ZFM. Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Sir Thomas John Woodward, beter bekend als Tom Jones, geboren in 1940, is een Britse popzanger afkomstig uit Zuid-Wales. Hij scoorde vanaf 1965 verschillende hits, zoals I'm Not Unusual, Delilah, Green Green Grass of Home en She's A Lady. Jones werd wereld als een zoon van een mijnwerker. Hij begon al op jonge leeftijd te zingen en in 1964 verwierf hij uiteindelijk een platencontract bij Decca Records. Zijn in dat jaar verschenen debuutsingle Till Charles on Fever werd geen succes. Maar met de opvolger, Is Not a Musical, scoorde hij in 1965 een internationale hit. Vooral in de jaren 60 en 70 werd Tom Jones een wereldster en een sekssymbool. Hij scoorde wereldwijd vele hits. Vanaf 1970 was hij een graag geziene gast in Las Vegas. Daar trad hij op naast andere wereldverdetten als Elvis Presley... die tevens een goede vriend was van Tom Jones en Frank Sinatra. Hier is Tom Jones met Green Green Grass of Home.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 De race van 5 september komt langzaam maar zeker dichterbij. Op het circuitterrein wordt al hard gewerkt aan onder andere de bouw van de tribunes. Ook in Zandvoort zijn de eerste voorbereidingen zichtbaar geworden. Zo heeft de gemeente vorige week gele borden geplaatst als routebegeleiding voor leveranciers van het circuit. De borden zijn gericht aan FOM Supplies. Hiermee de, leveranciers van de Formule 1 management wordt bedoeld. We gaan door met Albert Hammond. I'm never rains in South of California. think before deciding what to do say, Roy. say, God. Give me a choice. Say, Lord. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is and cheese. Cartier. So please. Income tax. Jesus, I don't wanna be a candidate for Vietnam or Watergate. It's all I wanna do. Dit was Queen met Bicycle Race. De Pride on the Beach kunstroute is te bezoeken op de boulevard de Vavage. Dat zijn fotopanelen. En pop-up calorie passage 20. En pop-up calorie aan de zeeweg 37. Ook dit jaar doet mee wijnwinkel Wijn aan Zee op Stationsplein 10. Voor de eerste keer. In de winkel, een prachtige ruimte van het oude station, wordt de expositie Water van Suzanne van der Laar gepresenteerd. Suzanne portretteert mensen op het meest kwetsbare, soms hilarie momenten... terwijl het water over hun gezicht stroomt. Puur, zonder make-up, zonder versiersels. Alleen water en expressie. Wijn, water en mooie mensen. Allemaal in de puurste vorm. Zeker een toast en bezoek aan deze expositie waard. De expositie is te bezoeken tot 19 september tijdens de openingstijden van de winkel. あっ voor haar was het een ongekend succes. Iedere dag heb je opnieuw de keus. Ren je door of gooi je rigoureus. Je bestaan overhoop, weg de onzin, het gejaag en het gedoe. Heb je het lef, dan is het nooit te laat om te beseffen dat het zo niet gaat. Rijken niet hemel, maar haal hem naar je toe. In ons hoofd klinken de stemmen. Dit was Karin Bloemen met het prachtige liedje Lef. Op donderdagochtend tussen 10 en 12 komen Zandvoortse senioren... ook als de lichamelijke of de geestelijke gezondheid wat beperkt is...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 die is geboren in 1961 en er wordt dus vandaag 60 jaar. En dan hebben we nog Erik Muiswinkel, acteur en kleinkunstenaar, presentator en zanger. En die is geboren in 1961 en die wordt dus 60 jaar vandaag. En dan hebben we ook nog Louis Armstrong, die is helaas overleden 6 juli 1971. En die had 120 geworden vandaag. En ik heb die uitgekozen, Louis Armstrong met Hello Dolly. tourists. Darling, it's so nice to have you back where you belong. You looking swell, darling. I can not tell, darling. You still glowing, you still growing, you still going strong. I feel the room swaying the band's playing one of our old favorite songs. So take a rap, fellas. Find an empty lap, fellas. een eigen bloemstuk onder leiding van een professional. Het stuk mag mee naar huis genomen worden elke tweede vrijdag van de maand. Start 10 september van 2 tot half 4. De kosten zijn 8,50 inclusief een kopje koffie of thee. Dan is er ook nog elke woensdagochtend van 10 tot 12 in de grote zaal van wijksteunpunt de Blauwe Tram. De kosten zijn 1,50 en voor twee kopjes koffie en ook wat lekkers.